Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen vannacht minstens 700 mensen in de open lucht. Dat zegt opvangorganisatie COA tegen RTV Noord. Afgelopen nacht sliepen er ook al 700 mensen buiten. Niet eerder waren het er zoveel. Vorige nacht overleed een drie maanden oude baby in de sporthal bij het aanmeldcentrum. Twee inspecties onderzoeken wat er is gebeurd... en de Tweede Kamer wil opheldering van staatssecretaris Van de Burg. Bij een raketaanval op een Oekraïns treinstation zijn zeker 22 doden gevallen, meldt president Zelensky. Ook zijn er tientallen gewonden. Het gaat om een station in de regio Dnipro, op zo'n 80 kilometer van het front in het oosten. Ook in een andere stad in die regio waren explosies. Daarbij kwam een jongen van 11 om het leven. Vanwege de viering van de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag werd er al rekening gehouden met Russische raketaanvallen. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben gisteren luchtaanvallen uitgevoerd in Syrië. Het zou gaan om militaire installaties van strijdgroepen die aan Iran gelieerd zijn. Er is niets bekendgemaakt over slachtoffers of schade. De bombardementen zijn een reactie op een droneaanval... vorige week op een Amerikaanse legerbasis in Syrië. Er zijn naar schatting nog enkele honderden Amerikaanse militairen aanwezig in het land. Volgens de VS zien ze erop toe dat terreurorganisatie IS niet opleeft. PSV speelt dit seizoen opnieuw niet in het hoofdtoernooi van de Champions League, maar in de Europa League. De club verloor in Eindhoven in de play-offs met 1-0 van de Rangers uit Schotland. De vorige wedstrijd was geëindigd in 2-2. Door het verlies loopt de club 20 miljoen euro mis. Het weer. De temperatuur daalt naar 17 tot 20 graden. In de steden blijft het nog warmer. Overdag zonnig en droog en 29 tot 35 graden. In de loop van de middag draait de wind en daalt de temperatuur.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 free. Mais avant, il y avait Nathalie. Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva. Et Valérie, mais. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. to me. Cause that new Bad Bunny made a bad, girl. Let me give me that reggaeton, give me party, party. Won't put my life on pause cause the paparazzi. Come here, kiss it fresh, baby, touch my body. Oh, boy, if you post your shit on your story, gotta watch my back. I'm not just anybody. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.